can hear her shout. Coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout. Get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said, coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. says you'll agree. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. out. And every day you can hear her shout. Look, another woman is calling out. And every day you can hear her shout. Get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Get your coconut candy. Make you feel very dandy. Coca, Coca, Coca, Coca, Coca. Ach, ze zeggen dat hij weer in de studio echt waar hoor. Ongelooflijk. Ja, iedere week hetzelfde. Wat draai je nu weer voor oude meuk, Alfred? Nou, jawel. Oude meuk van Harry Belafonte. Een Coconut Woman. Uit 1957. <laughs> Ja, dat nummer is werkelijk... Ja, bijna 70 jaar oud, joh. Ongelooflijk. Maar nog altijd heel herkenbaar, toch? Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. Dus wees welkom. Blijf bij mij. Blijf bij Go. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want we hebben echt lekkere muziek, joh. Ongelooflijk. Zoals deze van de New Seekers. de oude groen geverfde deuren. Ik hou ervan, het is zo vertrouwd. Dag huis, dag lieve oude woning. Ik vond je al met al zo fijn. Een warm gevoel, een dierbaar plek. ik jou voor het eerst bemind. Hier schikte ik jouw vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stemmen van de buren. Hun stap, het kraken van hun bed. een hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloopt. stopt een auto met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat, ondanks al je scheuren Wat een mooi lied, hè? Prachtig. Ook weer een rustmomentje in de show. Het oude huis van Willeke Alberti. En de nieuwe Seekers. Backsteel or Barrow. Een vette nummer 1 hit in 1972. Straks over ongeveer een kwartiertje de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en vroeg aan u, zou u ooit naar de ruimte reizen als u daar de kans voor kreeg? Nou, ik vind het hier al heel eng. Laat staan in de ruimte. Nou ja, de mensen geven allerlei prachtige antwoorden. Blijf luisteren, want dan komen die antwoorden helemaal gratis en van niks naar je toe. Maar eerst nog wat mooie muziek van Dasha.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 Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it was. The whiskey flowing, were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas... Ach, wel weer eh, leuke Julio Iglesias. Goh, wat draaiden we dat nummer vroeger heel veel. Hè? Ja, ik ben al van een zekere leeftijd, dat kun je ook wel horen, denk ik. En dan denk je, god, waar komt die muziek vandaan? En eh, ja, hadden we daar veel plezier van. En zeker, en de eh, Julio had natuurlijk heel veel fans en misschien nu nog wel. Dus, verder hoorde je Dasha met haar nieuwste single Austin. En die staat op dit moment gewoon lekker in de hitparade. Dus... Eh, het Eurovisie Songfestival komt eraan en je weet het, in deze show schenken we er aandacht aan. Vandaar als ik dit soort muziek hoor, dan denk ik altijd bij mezelf... Nou, handjes, gezellig. <laughs> ja, toch? Jij niet dan? Nee, ik wel hoor. Eh, George Baker samen met zijn selection en Santa Lucia by Night. En Julio... Oh nee, uh, Sandy Shaw. <laughs> ik ben een beetje afgeleid. Hm. San, eh, Sandy Shaw als het fout gaat, dan gaat het gelijk helemaal fout. Hè? En Puppet on the String, zij won natuurlijk voor Engeland in 1967 het Eurovisie Songfestival. En zou Engeland het eh, deze keer wel redden. Want eigenlijk hebben ze helemaal niet zo vaak meer gewonnen. Dat is best wel bijzonder. Heel lang geleden. Terwijl de voertaal natuurlijk langzamerhand Engels is in eh, het Songfestival. Op een paar uitzonderingen na. Nou ja, we gaan het merken over een eh, korte tijd al. Nou, wij gaan weer luisteren naar verstaanbare taal hier bij Go. Bis. Heb jij het ook? Het verlangen? Kom je er net bij? Kom je net bij Go? Goedemorgen. Welkom bij de show. zo mooi en origineel. waar ik op doe. Proef je niet, wat ik voor je voel gevangen. Door het verlangen. Oh, oh naar liefde heb ik nooit gezocht. Maar nu ben ik toch echt verkocht aan jou. De andere take it to the floor now. Woo! <laughs> There's a tornado. tornado. In my city. In my city. Get the basement. The basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. whiskey. We surviving. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We protected. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Oh. Heel apart hè, Beyoncé die opeens aan de country gaat. Ja, wel lekker hoor trouwens. <laughs> Ja, eerlijk is eerlijk. Nou, Texas Hold'em. En uh, Bis ervoor en het verlangen hier bij GoFam. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Langzaamaan wordt de droom van reizen naar de maan of Mars iets dat niet meer louter bestaat uit fantasie. Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk kunnen zijn in andere planeten kunnen bezoeken. Zou u ooit naar de ruimte reizen als u daar de kans voor kreeg? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en jawel, hier zijn uw antwoorden. Zou u ooit naar de ruimte reizen als je daar de kans voor kreeg? Nee, ik denk het niet. Denk het niet. Nee? <laughs> Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee hoor. Mars of de maan? Nee, nee, nee. Ja, de maan, het enige wat me zou interesseren is dat je van de maan naar de aarde zou kunnen kijken. Ja. Dat zijn mooie plaatjes. dat lijkt me nou zo bijzonder. Nee. Verder niet? Nee. Een fijne vakantie op Mars. Ja. ja, dat mogen anderen van mij doen. Lekker stofhappen. <laughs> ja. Ik verwacht heel veel stof op die planeet. Ja, ja. Nee, ja dat, er zit wel wat in natuurlijk. Ja, nee hoor. Stel je voor, zo'n Elon Musk, een, een, hele goedkope tour naar Mars of zo. Eh, <laughs> Jawel, want ik hou van Star Trek. ah, dan wordt het werkelijkheid. Ja. Ja. Lijkt me enig. Ja. Ja, lijkt me, ja, oh, ja, lijkt me enig. Ja. Eh, welke planeet? Nou, we schrijven dat vast even op. Oh ja. Nee, <laughs> nee, nee flauwekul. Nee, een beetje ver weg. Zou u ooit naar de ruimte reizen als dat mogelijk was? Eh, ik zelf niet, nee. Daar heb ik geen behoefte aan. Nee? Nee. Ik ben niet echt een, echt een, een ontdekker, maar ik zou het wel misschien wel grappig vinden om daarheen te gaan. Als het, als goedkoop is wat jij zegt inderdaad, ja. dan, is, dan is het prima. Ja, als ik er heel veel geld voor aan moet geven, denk ik niet zo snel. Nee. Ik vind het wel interessant allemaal, maar eh, nee, mij niet gezien. Ik vind een vliegtuig al eng genoeg, dus... Eh, eh, ja, ik kan <laughs> me iets voorstellen. In een raket is wel <laughs> even een ander ding weer. Inderdaad, dus nee, dat is voor mij niet weggelegd. Een onbekende planeet lijkt me heel erg gaaf. En dat je er dan zo in een flits bent. Niet dat je... Oh, ja. Flits nog wel. Ja, ja heel snel. Ja, dat, eh, dat kan in Star Trek. Dus ja, maar... beam me op, Scotty, dat dus. Ja, ah. ook. Juist. Niet naar de maan. Naar de... Naar de maan ook niet? Nee hoor, helemaal niet. Uiteindelijk gaan we met z'n allen naar de maan, geloof ik, de laatste tijd. Maar, goed, dat is eh, weer dan. Ik wil nog even uitstellen. Hè? Nee, oh ja, ja, Zou u ooit naar de ruimte reizen als dat mogelijk was? Acuut. Acuut? Acuut, natuurlijk. En welke? groeten, wil jullie wonen? Welke? De, maan, Mars? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee. Ik weet toch niet hoe het eruit ziet. Dus alles is nieuw. Het eh, eh, kan ook een heel andere planeet zijn. Ja, daarom. Een voorkomen onbekende misschien wel. Het onbekende, dat maakt ons misschien nieuwsgierig. Ja, ja. Stel nou voor, dan loop je op de maan. Zie je de aarde beneden hangen of boven hangen? Dat, weet ik niet. Dat weet ik niet. Zou kunnen. <laughs> Dat, eh, want ik ben er nooit geweest. Nee, maar als het mogelijk was, laten we zeggen, een hele goedkope aanbieding van gaat u mee? Nee. Niet? Never, nooit, nee hoor. Nee. Nee, dan eh, ga ik lekker met het gezin eh, andere dingen doen eh, van dat geld. Ja. En voor u? Ja, welke nee, planeet? Nee, nee, Geen ruimtereis? <laughs> Nee, nee, zeker niet. Nee, U blijft het liefst dan op de, op de aarde? Ja. <laughs> Wat? Geen ruimte pakken aan, net zoals in die Enterprise, ja. gewoon normaal. Zo. Ja, Ze, stapt elke planeet op zonder pak of wat? Ja, dat is... geweldig. <laughs> ja. maar ook met, je, met de Voyager kan je natuurlijk, eh, de Enterprise kan je heel eind. Uh, warp speed? Ja, warp speed. Oké gesprek wel heel, heel leuk. Maar, maar, stel je voor, een aanbieding van Elon Musk, heel goedkoop, weet ik veel, 3500 euro naar Mars? Eh, dan nog niet. Nee, niet? Nee, nee, nee. Dat is niet, eh, nee, daar hebben we geen eh, interesse in. En u zei al, ik hoor deze doorklinken van, nou, u zelf niet, maar iemand anders misschien wel in de omgeving? ik denk niet dat er heel veel zijn in de omgeving, maar ja, ik kan het al vragen. Maar ik verwacht niet dat er iemand er naartoe gaat. Nee, toch niet? Nou, ja, laten we zeggen Mars, hè, dan bijvoorbeeld, ja. ja, Mars, ja, wie weet. Maar nee, ik heb geen idee wat we daar moeten zoeken eigenlijk. Dus eh, het is hier al... Eh, De maan? dan zie je de aarde staan. Lijkt me wel bijzonder. Dat je ja, ja, op zich wel. Maar ik denk als je in een vliegtuig zit, dan vind ik het ook al eh, hoog genoeg. En dan eh, zie je het wel... Eh. Dat is waar. <laughs> ja, dat is waar. Misschien over een paar jaar, maar nu op dit moment denk ik nee. En zou het dan een vakantie zijn of zou je daar bijvoorbeeld willen verblijven? Als dat mogelijk was, moet je je voorstellen. ik, denk dat je, ik, dat, ik denk dat ik wel wil onderzoeken, dus onderdekken ja. voor de rest. Niet blijven zitten op één stuk. Nee. Nee. nee. nee, nee, Van alles te zien op Mars? Ja, precies. <laughs> ja, ik denk dat je gewoon gewoon, eh, ja, interessant. Gewoon eromheen. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe, het voor hoe je dat zou kunnen zien. Het, het zou best prijzig zijn, maar laten we zeggen, nou, 3500 eh, euro naar Mars. Voor een paar, voor een paar maanden. Nee, dat zeg ik nee. Oh, dat is toch te veel. Dat is toch te veel. <laughs> <laughs> Als student kan je dat niet betalen. Nee, nee, nee. Ja. of de maan natuurlijk, want dan heb je uitzicht op de aarde. Dat is ook heel mooi. Mm, ja, dat is ook mooi. Ja. Lijkt me eigenlijk ook leuk. Ja, lijkt me ook leuk. Lijkt me ook erg leuk, ja. uh, <laughs> laten we zeggen, u wordt uitgenodigd voor een leuke, met een leuke aanbieding om mee te gaan naar Mars. Elon Mars gaat erheen. Gaat u mee dus? Ja, acuut. Hey. Waarom niet? Maar ook weer terugkomen, toch niet blijven wonen? Nou ja, hebben ze dat terrasjes? <laughs> een terrasje op Mars. <laughs> hartstikke bedankt voor de reactie. Graag gedaan.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 on the turn of a friend. door zo'n nummer wil je natuurlijk niet praten. Geweldig. Alan Parsons en zijn project The Turn of a Friendly Card. En een toepasselijk nummer van Bolland Bolland. Spaceman hier in de show bij GoFim Lekker. Ik zit hier trouwens een beetje te scrollen op internet. Dat doen we wel eens tijdens een paar platen. En dan zie ik opeens dat de piloten weer een lampje willen hebben boven de stoelen. Een applauslampje. Want ze missen het applaus. Ja, nou zijn natuurlijk vliegtuigen tegenwoordig eh, vliegende robots. Dus eigenlijk doen ze zelf niet zo verschrikkelijk veel meer. De piloten, behalve natuurlijk de zaken goed in de gaten houden. Zodat de reis veilig verloopt. Maar een applauslampje... Hmm, apart.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 Lekker nummer en ook wel weer grappig. Het loopt alweer aardig tegen het einde van de show. Nog één of twee nummers en dan zit de show er voor vandaag op. De 180ste uitzending van de zondagmorgen van GoFam. Goede muziek van de OJ's. dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFam. Een mooie van de OJ's aan het einde van de show. The Love Train. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week eh, de laatste zondagmorgen van GoFam. Want daarna gaat er het nodige veranderen. Dus eh, bereid je er maar vast op voor. Ehm, en eh, dan neem ik weer gewoon twee uur lang heerlijke muziek voor je mee. En een paar interessante onderwerpen. Dus eh, luister dan vooral weer. Tot besluit van deze show. Toch maar mooi nog even Frenna en Pretty Girls. Mooie zondag. dan sta je feest, schat je weet wat die planning gaat doen. Style insane en ze weten dat. En daar voor mijn baby net op in het hart. met die we go, we spend door. now. Ben in die oog, let's start the show now. Ze zeggen breng die pretty girls, yeah, no. Zijn allemaal city girls. Dat ben je, dat ben je lady, say ja. En kom je binnen met je 20 So suko constant mo me This bring a the pretty girls Bring a shock and wine slow on I dig a for your body tap it like a taekwondo on Many, many pretty girls Bring and a shock and wine slow I dig a for your body Equal night and day valor that ik ben big, ik ben, girl. Niet toevallig that ik spend, ik kende. Zij wil mee will Accra in december. Say it's gang, gang, gang, and remember. Come make we go, we spend the dough now. Ben in the O. let's start the show now. Ze zeggen brenny, brenny, pretty girls. spend not know, zijn allemaal city girls. Dat ben je, dat pay your lady, say ja. Ik come here, binnen met je 20 So suko constant mo on now. This is bring out the pretty girls, bring a shock and wine slow on now. I take a for your body, tap it like us taekwondo on now. Many, many pretty girls, bring a shock and wine slow.